uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Minister Van der Steur veroordeelt de acties bij de politie voor een betere CAO. Hij heeft een brief gestuurd aan de vakbonden waarin hij schrijft dat hij niet van plan is om extra geld uit te trekken voor loonsverhoging. De minister wijst op het akkoord met de vakcentrales, waarin al een loonsverhoging van 5% is afgesproken. Politiebonden vinden dat niet voldoende en willen aanvullende afspraken. De bonden voeren daarom acties tijdens de voetbalwedstrijden van komend weekend. Van der Steur betreurt dat en wil met de politie in gesprek. De inflatie is in juli gelijk gebleven op 1%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vliegtickets en vakantieaccommodaties werden duurder, maar huren hadden een verlagend effect op de inflatie. De inflatie in Nederland is hoger dan in de eurozone als geheel. De Europese Centrale Bank ziet het liefst dat de inflatie stijgt naar 2%, want dat zou goed zijn voor de economische groei. De deelnemers aan de Crazy Color Run in het Friese dorp Hem krijgen de schade aan hun kleren en kapsel vergoed. Bij de Color Run werd verkeerde verf gebruikt die niet uitwasbaar bleek. Daardoor moesten sommige deelnemers hun kleren weggooien of haar afknippen. De leverancier van de verf blijkt een verzekering te hebben gehad die de schade dekt. Alles wordt vergoed mits de gedupeerden een bewijs van inschrijving en bonnetjes kunnen overhandigen. In El Salvador ligt het openbaar vervoer plat. Buschauffeurs zijn uit angst voor geweld van drugsbendes in staking gegaan. De afgelopen tijd zijn chauffeurs en passagiers door bendeleden doodgeschoten. Het geweld van drugsbendes is opgeleid nadat twee grote bendeleiders zijn opgepakt. De regering heeft extra militairen ingezet om de bendes in El Salvador aan te pakken. En het weer, geregeld zon met vrij veel sluierwolken. In het binnenland tropisch warm vandaag, 30 tot 32 graden. Later op de dag in het zuidoosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar staat tussen afrit Haarlem-Zuid en Klopend Velsen 3 kilometer. En op de rijbaan richting Amstelveen. Daar staat tussen Klopend Kooimeer en Akersloot een 4 kilometer.